met het NOS-journaal. Oud-bestuurder Erik Staal heeft bij zijn... Waarschijnlijk gaat Prins Frizo naar Londen, waar hij zal worden opgenomen in een revalidatiekliniek. Prins Frizo lag na zijn ski-ongeluk in een ziekenhuis in Innsbruck. Afgelopen vrijdag werd bekend dat hij zwaar hersenletsel heeft opgelopen. Hij ligt in coma en er is twijfel of hij daar nog ooit uitkomt. Prins Frizo woont met zijn vrouw, prinses Mabel en hun kinderen in Londen. Oostenrijkse media melden dat de koninklijke familie dit weekend uit Leg vertrekt. Aan de landelijke onderwijsstaking volgende week dinsdag doen bijna 1400 scholen mee. Dat hebben de onderwijsbonden laten weten. De leraren leggen het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Het kabinet wil 300 miljoen bezuinigen op leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Volgens de bonden zullen tienduizenden leraren meedoen aan de actie. Bij Philips Lighting in Roosendaal verdwijnen 200 van de 500 banen. Dat heeft het bedrijf vanmiddag gezegd tegen het personeel. De productie wordt grotendeels verplaatst naar Polen. Vorig jaar werd al aangekondigd dat er bij Philips wereldwijd 1400 banen verloren zouden gaan. Vakbond FNV wil een onderzoek naar nut en noodzaak van de verplaatsing naar Polen. Mogelijk komen er acties. Het weer, vrij veel bewolking. Vanavond en vannacht kunnen er mistbanken ontstaan en koelt het af tot een graad of 6. Morgen droog, af en toe zon en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 31 files, bij elkaar 120 kilometer. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Waardenburg en knooppunt Empel 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. Drukte op de A10, de ring van Amsterdam, de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 7. En op de A10 Zuid tussen Slotermeer en knooppunt Amstel 11. De A15 van Rotterdam naar Europoort tussen Pernis en de Botlektunnel 5 na een ongeluk. De rijstroken zijn daar wel weer vrij. Dan de A20 naar Gouda bij Moordrecht 5. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 6.